komiek Martijn Koning en NOS-verslaggever Xander van der Wulp... terug op het afgelopen jaar. En kwamen er fragmenten voorbij uit de geschiedenis van het programma Pauw. Aan het einde bedankte hij zijn redactie en de kijkers. Jeroen Pauw heeft 13,5 jaar een late talkshow gemaakt op NPO 1. Eerst samen met Paul Witteman en de laatste vijf jaar alleen. Hij wil volgend jaar ander tv-werk doen. Door een tekort aan luchtverkeersleiders kan een aantal vluchten op Eindhoven Airport vandaag vertraging oplopen. Vorig weekend waren er al vier korte onderbrekingen. Vandaag worden er twee verwacht. Voor het einde van de ochtend en het einde van de middag. Hoe erg de overlast voor het vliegverkeer zal zijn is onduidelijk. Het tekort aan luchtverkeersleiders komt door ziekte. Op een Rotterdams industrieterrein is een grote brand uitgebroken... in een laboratorium waar medicinale wiet wordt gekweekt. Er komt veel rook vrij die richting een woonwijk in Schiedam trekt. De brandweer roept mensen op ramen en deuren dicht te houden. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Toen de brand uitbrak in het wietlaboratorium... was er voor zover bekend niemand aanwezig. In de Eredivisie heeft hekensluiter RKC Waalwijk voor de derde keer dit seizoen gewonnen. Thuis tegen Twente werd het 3-0. De Waalwijkers hebben daardoor de aansluiting met de andere ploegen in de Eredivisie weer gevonden. Het verschil met de nummer 17, ADO Den Haag, is nog maar twee punten. Twente blijft door de nederlaag staan op de twaalfde plaats in het klassement. En weer nog, vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral aan de kust ook nog kans op regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 8 of 9 graden. Zondag regent het opnieuw. De temperatuur ligt dan opnieuw rond de 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht. dreaming religion connection is not especially new, but what is new is our capacity to illuminate that connection using advanced tools and methods of research. These are very exciting times in the study of dreams. Well, you might reasonably wonder if any degree of clarity or precision is, is possible in this area, um, given that the phenomenon itself is so difficult to define. What is a dream, anyway? Where do dreams come from? How are they formed? Do they serve any functions? Do they have any meaning? If they do have any meaning, how do we interpret those meanings? For the past several years, I've been working on a uh, an approach that I think can help answer some of these questions. And the approach is based on a very simple definition. It is an evolutionary feature of many particularly in the early phases of their development. my proposal is that the same evolutionary dynamics at play are also active in our skin, giving rise to dreams. That's what you think. en stuur je allemaal fijne dagen en...